Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De pro-Palestijnse demonstratie in Amsterdam verplaatst zich van het Roeterseiland... waar de Universiteit van Amsterdam zit, naar andere plekken in het centrum. De actievoerders willen dat de UvA stopt met samenwerken met Israëlische instellingen. De bestuursvoorzitter zegt dat ze nog eens goed naar die samenwerkingen gaan kijken. We gaan geen nieuwe projecten aan. En tegelijkertijd gaan we werken aan een kader, aan, aan afspraken... om te bepalen met het oog op conflictgebieden... en met het oog op mogelijke mensenrechten of we eh, die samenwerking dan kunnen laten doorgaan. Ook de Erasmus Universiteit in Rotterdam is ermee bezig. Zij lieten vandaag weten geen nieuwe samenwerkingen meer te beginnen... met Israëlische en Palestijnse unies. Zeven mensen die zich misdroegen tijdens de bekerfinale in de Kuip in april zijn alsnog opgepakt. Voor, tijdens en na de wedstrijd tussen Feyenoord en NEC waren er meerdere problemen. Vooral in de vakken waar Feyenoord supporters zaten. Nou, volgens de politie waren sommige van hen gewelddadig en zijn er ook mensen mishandeld. De zeven opgepakte mensen werden herkend op camerabeelden. Een hat-trick voor para-wielrenner Christian Bangma. Op de Spelen in Parijs krijgt hij zo zijn derde gouden medaille omgehangen. Na winst op de achtervolging en de tijdrit kwam hij net ook als eerste over de finish bij de wegwedstrijd. Is allemaal in de klasse voor wielrenners met een visuele beperking. Daarin zit hij samen met piloot Patrick Bos op de fiets. Geen goud voor Diede de Groot deze Paralympische Spelen. De rolstoeltennister verloor net de finale van de Japanse Yui Kamji. Gebeurt bijna nooit. De Groot was de regerend Paralympisch kampioen... en verloor sindsdien maar twee keer een wedstrijd. Nu dus voor de derde keer. En hij is uit. Het is een dubbele fout. En dan gaat het goud naar Japan, naar Yui Kamiji. Wat een moment voor haar. De Groot gaat uit Parijs met twee keer zilver. Ook fantastisch. Laten we, dat, eh, laten we daar even helder over zijn. Maar ja, als je zo lang ongeslagen bent... iedereen eigenlijk altijd maar verwacht van je dat je alles maar wint. Ja, dit doet pijn. Ja, dat is duidelijk. Ja, betekent weer een zilveren medaille voor de groot. Eerder verloor ze ook al de finale in het dubbelspel. Dat was met Aniek van Koot. Die won eerder vandaag in het enkelspel het brons. Het weer. Vanavond plaatselijk kans op een regen- en onweersbui.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 tussen knooppunt Koenplein en de Amstel. Je staat daar een half uur in de file. Ook een half uur vertraging op de A9, Alkmaar-Diemen tussen Haarlem-Zuid en de afrit AMC. Op de A7 Horen richting Heerenveen bij de afsluitdijk vanaf Wieringerwerf 25 minuten op onthoud.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 In Zuid-Soedan zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door overstromingen. Die ontstonden na zware regenval. Er is veel schade aan huizen, wegen en landbouw. Een Britse man heeft negen jaar cel gekregen na brandstichting bij een asielzoekershotel. Hij deed dat na de steekpartij in Southport, waarna in heel Engeland rellen uitbraken. De rechter zegt dat de brandstichting was gemotiveerd door racisme. Er vielen geen gewonden. Een Rotterdammer van 19 is aangehouden voor het beschieten van een tram gisteren. Bij die beschieting raakten twee mensen gewond. De dader verdween daarna spoorloos. Het weer. Buien trekken over met lokaal onweer en soms veel regen. Minima vannacht rond 16 graden. Morgen zonnig en 24 tot 28 graden. S'avonds weer kans op onweer. could be my therapy. It's kind of awkward but obvious. It's what I need.